Het kabinet stuurt een defensievliegtuig naar de Filipijnen. Het vliegtuig zal hulpgoederen overbrengen, zoals medicijnen, tentzeilen, jerrycans en materiaal voor drinkwater en voor het zuiveren daarvan. De inzet van het vliegtuig komt bovenop het bedrag dat het kabinet eerder beschikbaar stelde voor noodhulp. De Filipijnse president Aquino gaat er nu vanuit dat de orkaan aan 2000 tot 2500 mensen het leven heeft gekost. De eerste schatting van ongeveer 10.000 doden is te hoog geweest, zei Aquino in een interview met CNN. Aanstaande maandag is er in Nederland een nationale tv-actie voor de slachtoffers van de orkaan. De Koninklijke Marine heeft in de afgelopen drie weken al vier keer een grote partij drugs onderschept in de Caribische Zee. Het gaat in totaal om 3600 kilo, ruim twee keer zoveel als in heel 2011. Volgens een woordvoerder heeft de marine gloednieuw materieel waarmee drugstransporten makkelijker kunnen worden gestopt. Daarnaast wordt er beter samengewerkt en meer informatie gedeeld met onder meer de Amerikanen. Ruim 1200 mensen lopen mee in de stille tocht in Reuver... voor het driejarige meisje dat vorige week werd gedood door haar vader. Dat meldt de gemeente Beesel, waar Reuver onder valt. De tocht voert onder meer langs het huis waar de vader... na een urenlange gijzeling eerst zijn dochtertje en toen zichzelf doodschoot. Volgens de gemeente hebben veel mensen gehoor gegeven aan de wens van de familie van het slachtoffertje... om roze kleding te dragen en een lampion mee te nemen. Katten mogen niet meer worden afgeschoten. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van de Partij voor de Dieren die daartoe oproept. In de motie stelt indiener Tieme van de Partij voor de Dieren dat nu in zeven provincies op verwilderde katten mag worden geschoten. Jaarlijks zou het gaan om minstens 8000 katten. Volgens Tieme zijn dat niet alleen zwerfkatten, maar worden ook regelmatig huiskatten en wilde katten gedood. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, plaatselijk voorstaande grond en mist. Morgen geregeld zon en 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen Gooimeer en knooppunt Eemnes 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Almere over de A6 en de A27.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 Daylight, in the broad daylight. Daylight, in the broad daylight.